Volgens de rechtbank hoorde Piet Costa bij de top van de Nederlandse cocaïnewereld. En dat blijkt wel uit het feit dat hij bezig was met het opzetten van een transport van maar liefst 25.000 kilo samen met een Colombiaans kartel waarvoor hij een eigen boot wilde kopen. Piet Costa staat in nog meer zaken voor de rechter. Onder meer voor het inrichten van een martelkamer in Brabant... waar criminelen op een tandartsstoel gemarteld konden worden. Er zitten op dit moment bijna 28.000 Oekraïense vluchtelingen in de opvanglocaties die de overheid daarvoor heeft geopend. Er is nu plek voor 41.000 Oekraïners. Het kabinet wil dat snel uitbouwen naar 50.000, want de verwachting is dat er komende tijd meer vluchtelingen naar ons land komen. In België liggen nog 13 mensen in het ziekenhuis na een ongeluk met een bus. Gisteren knalde de touringcar tegen de vangrail kan daardoor op de zijkant terecht. Twee mensen overleefden dat niet. De chauffeur was waarschijnlijk onder invloed van drugs. De NS wil graag dat we met z'n allen minder wegwerpbekertjes gebruiken. Ze zijn daarom vandaag met een campagne begonnen om ervoor te zorgen dat iedereen zijn eigen beker meeneemt. Want met al die koffie-to-go's gooien we volgens de NS flink wat afval weg op stations. Als je je voorstelt dat we per dag een berg van 80.000 bekers... Eh, die op de trein en in de stations gebruikt worden weggooien... dat is dat een ontzettende grote berg. Dus je kan je voorstellen dat het heel goed is om voor herbruikbaar te kiezen. En dan zeggen we dus eigenlijk weg met wegwerp. En dan nog het weer. Het is nog aardig zonnig, behalve in het noorden. Daar zijn wat meer wolken. Morgen een mooie dag, dan een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Roelofarendsveen 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A10 Watergaasmeer de Nieuwe Meer bij de Koentunnel 2 kilometer. En 201 Hoofddorp uit Hoorn bij de N196 4 kilometer file. En 207 Hillegom richting Alfa aan de Rijn bij afrit Nieuwveen 3. En op de N208 Sassenheim richting Haarlem staat 2 kilometer file bij de aansluiting met de N207. En 247 Amsterdam richting Hoorn bij Broek in Waterland 4 kilometer file.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 的待。 gazelle. Ben jij toevallig die Frans model? Je m'appelle Shaggy, Et ik kom heel vaak hier. pardon et eh, mademoiselle, et eh, comment tu t'appelles? Ik zag Jeanne op het trottoir, je die foto voor de memoire. Oh, oh, oh. ce soir.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 You take me to a place only we know There's nothing left for us to say zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het overleg tussen de Oostenrijkse bondskanselier Nehammer... en de Russische president Poetin in Moskou is afgelopen. Het gesprek was volgens Nehammer zeer direct, open en hard, zei hij tegen Duitse media. Bijna 28.000 Oekraïners worden op dit moment opgevangen in de opvanglocaties van de gemeentes. In totaal zijn er zo'n 42.000 bedden beschikbaar, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. het kabinet wil het aantal opvangplekken uitbouwen naar 50.000. En de olieprijs is bijna weer op het niveau van voor de Russische inval in Oekraïne. Een vat olie kost nu iets minder dan 99 dollar. De dag voor de oorlog begon was dat 97 dollar. Het weer, droog en veel zon, maar vooral in het noorden ook wat bewolking. Het is 11 tot 17 graden. Morgen wordt het met 18 tot 22 graden iets warmer. I was distracted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

come always stay. No matter what, good or bad, right or wrong, all day every day. Hey, now if you're down on love or don't believe this ain't for you, no, this ain't for you. And if you got it deep in your heart and deep down you know that. some time to think I'm in the bathroom looking at me Facing the mirror is all I need When until the reaper takes my life Never gonna get me out alive I will live a thousand million lives My patience is waning Is this entertaining? My patience is waning Is this entertaining? picking the pieces up and building to the sky. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. It's above you. I wanna oh. love you, oh, baby, baby, oh, baby. I wanna be a man. <laughs> Pop jij of pop ik? Iedereen pop. Want die beat is zo dik. Oh, op deze potje ken ik de hele nacht weer dansen.